Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bij een bevrijdingsactie van het Nederlandse marinefregat Tromp zijn twee Somalische piraten omgekomen. 16 andere piraten worden vastgehouden. De Tromp kwam zaterdagochtend voor de Somalische kust in actie om een Iraans visserschip te bevrijden. Volgens Defensie openden de piraten het vuur op de Tromp en werd er teruggeschoten. Aan Nederlandse kant vielen geen gewonden. Het gekaapte Iraanse schip werd bevrijd door marinemensen. Een Turks schip heeft zo'n 350 gewonde Libische opstandelingen opgehaald uit Misrata en Benghazi. Doktoren aan boord van het schip zeggen dat veel van de opstandelingen zeer ernstig gewond zijn. De opstandelingen vertellen dat grote delen van Misrata zonder water, elektriciteit en medicijnen zitten. Het schip brengt de gewonden naar Turkije, waar ze verder worden behandeld. Franse onderzoekers hebben delen van het passagiersvliegtuig van Air France gelokaliseerd dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte. Wat voor brokstukken het zijn is niet bekendgemaakt. Air France en vliegtuigbouwer Airbus zoeken de zwarte dozen met vluchtgegevens om de oorzaak van de ramp vast te stellen. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. Bij de vliegramp kwamen 228 passagiers om. In Kazachstan heeft president Nazarbayev de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens exit polls kreeg hij 95% van de stemmen. De 70-jarige Nazarbayev is al sinds 1990 aan de macht. Er waren drie tegenkandidaten, maar volgens onafhankelijke waarnemers zijn er in Kazachstan nog nooit eerlijke en vrije verkiezingen geweest. Nazarbayev lijkt desondanks populair, omdat Kazachstan redelijk welvarend is. In Portugal is FC Porto vijf wedstrijden voor het einde van de competitie landskampioen geworden. De ploeg won gisteravond in Lissabon met 2-1 van regerend kampioen Benfica. Met 16 punten voorsprong op Benfica is Porto niet meer in te halen. Het weer, opklaringen en weinig wind. Het is zo'n 6 graden. Overdag toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui.